Lot met het NOS Journaal. De politie in opnieuw drie mensen aangehouden. Dat meldt een wijkagent op Twitter. Het is onduidelijk waar ze van verdacht worden. De wijk wordt al weken belaagd door hangjongeren die overlast veroorzaken en mensen intimideren. Eerder heeft de politie al negen mensen gearresteerd. Gisteravond was er ook een bijeenkomst tussen bewoners en de betrokken instanties over de problemen in de wijk. Daar waren ongeveer 50 mensen op afgekomen. De probleemjongeren om wie het ging waren daar niet bij. De Israëlische oud-president en voormalig premier Shimon Peres heeft een ernstige beroerte gehad met een grote bloeding in de hersenen. Dat zeggen de doktoren in het ziekenhuis waar hij is opgenomen. De 93-jarige Peres is wel weer bij bewustzijn geweest, maar wordt nog steeds beademd. Zijn toestand is kritiek. Hij ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Tel Aviv. Een Turk ziekenhuis opent binnenkort een vestiging in Amsterdam. Mensen kunnen vanaf 1 december terecht in het medisch centrum... voor onder meer diagnostisch onderzoek, polyklinische behandelingen... en kleine operatieve ingrepen. Het concern Acibadem bezit nu 38 ziekenhuizen en klinieken... vooral in Turkije, Bulgarije en Macedonië. Veel Turkse Nederlanders gingen tot nu toe naar Turkije voor een second opinion. De directie verwacht dat zij in de toekomst naar Amsterdam zullen gaan. En PSV heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. In Eindhoven was Atletico Madrid met 1-0 te sterk. In de eerste helft werd een doelpunt van PSV afgekeurd en miste Guardado een strafschop. Nikes scoorde voor Atletico Madrid het enige doelpunt. En dan nog het weer. Het wordt een warme nacht met minima rond de 18 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 29 tot 32 graden. Donderdag eerst nog zon, maar in de middag verdrijven buien de warmte. Vrijdag wordt het wisselvallig en een stuk frisser.